Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Heer Rutte noemt het akkoord over Griekenland een solide pakket aan maatregelen. Hij verwacht dat de financiële hulp ervoor zorgt dat Griekenland op termijn weer op eigen benen kan staan. Volgens Rutte is door het akkoord de toekomst van de euro veiliggesteld. De leiders van de eurolanden stelden gisteravond 109 miljard euro beschikbaar voor de aanpak van de Griekse crisis. Een deel van het geld komt van de banken en andere financiële instellingen. Zij staan garant voor 37 miljard euro. De Duitse bondskanselier Merkel benadrukte dat andere landen met problemen niet zomaar op hulp van de banken hoeven te rekenen. De oplossing die de eurolanden hebben bereikt geldt alleen voor Griekenland, zei Merkel. De Griekse premier Papandreou zei dat het akkoord een verlichting betekent van de last die het Griekse volk moet dragen. De Belgische formateur Di Rupo heeft bijna zeven uur lang overlegd met de leiders van acht politieke partijen. Het was voor het eerst in maanden dat er weer werd gepraat over de vorming van een nieuwe regering... De Vlaamse christendemocraten van de CD&V hadden voorwaarden gesteld aan het overleg, anders zou de leider van de partij niet komen. Woensdag gingen de andere partijen met die voorwaarden akkoord en kon er worden vergaderd. Grote afwezige bij de bespreking is de grootste partij, de Vlaams-nationalistische NVA. Die verwees de voorstellen van Di Rupo eerder naar de prullenmand. In Amerika is een verzameling dagboekaantekeningen van de Duitse oorlogsmisdadiger Jozef Mengele geveild. Ze leverde 170.000 euro op. De aantekeningen zijn geschreven in de jaren 60 en 70 en staan in notitieboekjes en schoolschriften. Ze zijn gekocht door een Amerikaanse orthodoxe jood die ze wil laten zien in een eigen museum. Mengele was arts in het concentratiekamp Auschwitz waar hij experimenten uitvoerde op gevangenen. Na de Tweede Wereldoorlog vluchtte hij naar Zuid-Amerika waar hij in 1979 is overleden. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima tussen 10 en 13 graden. Overdag veel bewolking, in het binnenland wat buien en 18 à 19 graden.